is Lieselot Thomas met het ornaal? Het dodental van het treinongeluk in Buenos Aires van woensdag is opgelopen tot 51. In de wrakstukken van de trein is het lichaam gevonden van een man die nog werd vermist. Bij het ongeluk op station Onze in de Argentijnse hoofdstad raakten honderden mensen gewond. Een trein kwam tijdens de ochtendspits met 26 km per uur het station binnenrijden waar hij tegen een stootblok botste. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De Franse film The Artist heeft in Parijs zes Césars gekregen, de belangrijkste Franse filmprijs. De stomme film kreeg onder meer de César voor beste film en beste regie. Die Artist gaat over een acteur die carrière maakt in het tijdperk van de zwijgende film. Zijn loopbaan raakt in het slop als de geluidsfilm zijn intrede doet. De film heeft al veel internationale prijzen in de wacht gesleept. Die artist is zondag ook de grote favoriet bij de uitreiking van de Oscars in Los Angeles. Hij is in tien categorieën genomineerd. Het Rode Kruis en de zusterorganisatie De Rode Halve Maan hebben uit de stad Homs zeven gewonde Syriërs geëvacueerd. De gewonden komen uit de wijk Baba Amer, die al wekenlang wordt bestookt door het leger van president Assad. Ook twintig vrouwen en kinderen uit de wijk zijn in veiligheid gebracht. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan kregen vandaag toestemming om de wijk binnen te gaan. Twee gewonde westerse journalisten werden niet meegenomen. NRC Handelsblad heeft er spijt van dat de krant vorige week een te rooskleurig beeld heeft geschetst van de toestand van prins Friso. Hoofdredacteur Van der Meer schrijft op de website van de NRC dat er verwarring is ontstaan tussen feit en interpretatie. Het gaat om uitlatingen van neurochirurg Tulleken, die in Innsbruck had gesproken met de behandelend arts van Friso. Afgelopen dag werd duidelijk dat prins Friso bij het lawineongeluk ernstige hersenschade heeft opgelopen en mogelijk niet meer bij bewustzijn komt. Het weer vanuit het noorden opklaringen.